De betogers zijn aanhangers van oud-premier Thaksin, die in 2006 door het leger werd afgezet. Ze vinden dat premier Abhisit daarna illegaal aan de macht is gekomen en willen dat hij opstapt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. Duizenden betogers trekken nu naar een militaire basis aan de rand van Bangkok, waar de premier zich heeft teruggetrokken. Herman van Veen heeft de Edison Oeuvreprijs voor de kleinkunst gekregen. Het bronzen beeldje werd uitgereikt door collega Paul van Vliet. Van Veen kreeg de prijs na een feestelijke voorstelling in Theater Carré... waar hij zijn 65ste verjaardag vierde met familie en vrienden. De organisatie van de Edisons roemt Van Veen om zijn enorme oeuvre... en zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. Zingen, viool spelen en schrijven maken hem tot een veelzijdige artiest, zegt de organisatie... Het is de tweede keer dat de Edison Oeuvreprijs voor de kleinkunst is uitgereikt. In 2006 ging hij naar Ramses Shaffi. Twee Franse hulpverleners die in november in Afrika werden ontvoerd... zijn vrijgelaten in Darfur... Volgens president Sarkozy zijn ze al die tijd vastgehouden in buurland, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sarkozy vertelde niet hoe de twee hulpverleners zijn vrijgekomen. De twee mannen werken voor een particuliere hulporganisatie uit Lyon... die waterleidingen aanlegt en scholen bouwt in de Centraal-Afrikaanse Republiek... een van de armste landen van Afrika. Volgens de directeur heeft zijn organisatie geen losgeld betaald. Sarkozy heeft ook een oproep gedaan voor de snelle vrijlating van de laatste Franse gegijzeld in Afrika.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 We zijn begonnen met eh, de cd Relax nummer 4 van het label Phoenix Muziek. Ehm, dit was uh, Bindu, de artiest Bindu met The Healing Circle. Daar komt dit nummer oorspronkelijk vandaag, de Natural Flow. We gaan eh, verder met een volgende cd van uh, Muziek. Whispering Flame van Henning Flintholm. Veel luisterplezier. Tot straks aan het eind van eh, dit eerste uur. all you fish and lassies. It's from Owawaklee, from Pembroke, from Emery, from Inveralakee, from Bahaki and from Aberdeen, from all the country round. We're a water but the heron, we're a water the cow. Rise up in the morning with your bundles in your hands. Be at the station early, you surely hate to stand. Make land people to eat and the care for your tea, Oh, you may be dying hungry. It takes a day or two when you reach your lodge and sure it's on the sleep you fall. You rise up in the morning with the sleep all in your ear and you're off to find the cotton yards along the Yamaki. morning and it's late into the night. Your hands are cold and trepid and you're looking awful sight. And you weep like a and when you put them in the breeze. You wish you were a thousand miles away from Yamakee. There's slippers and there's squirrels, there's fire, Spanish shears. Asses at the pigment and there's others at the creek. And you wish that the fish had all been left out in the sea. By the time you finished up and on the Yamakee. about the visionary and stand away in shields. Worked along the Humber, amongst the barrels and the grills. With me, Grimsby, we traveled up and down, but the place to see the heaven is the the Town. thank you can't stay. Drifting on a sea of indecision. Either way, my heart will have to pay. don't have to be choosing. Either way, my heart will have to pay. Either way, my heart. you het ene laatste nummer van het eerste uur van Tap Zeppi aflevering 663 van Kui Kang en uh, Chi Kung. Nou ja, dat is eh, zo'n beetje de titel van deze cd van Oriane Music en de artiest is Zagint Om. We gaan afsluiten met een ander label met, even kijken, Asian Future met Planet Passion. Je kan het allemaal nog eens nalezen via zfmzandvoort.nl. En dan ga je even naar programma, info en dan vind je alle playlist van Tap Zappie. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws voor nog een uurtje nieuw muziek.